Dielke Teertstra met het NOS Journaal. Volkswagen gaat de 11 miljoen dieselauto's met Schumel-software terugroepen. Volgens persbureau Reuters heeft de nieuwe topman dat bekendgemaakt... tijdens een besloten bijeenkomst op het hoofdkantoor. In de auto's zit software waardoor de auto's bij testen... veel minder CO2 uitstoten dan in het echt. Het bedrijf gaat klanten de komende dagen vragen hun diesel te laten aanpassen. Of er ook in Nederland auto's worden teruggeroepen is nog niet duidelijk. Justitie heeft opnieuw een inval laten doen in het kantoor van taxibedrijf Uber in Amsterdam. Uber wordt ervan verdacht de wet te overtreden met Uber Pop. Met die dienst kunnen particulieren zonder vergunning als taxichauffeur passagiers vervoeren. In documenten van de inspectie, die RTLZ in handen heeft, wordt ook over Uber gesproken als mogelijke criminele organisatie. Maar het OM wil dat niet bevestigen. Uber Pop heeft in het verleden al diverse boetes gehad. Ook is het kantoor van het taxibedrijf al eerder doorzocht. De Mount Everest gaat dicht voor klimmers onder de 18 en boven de 75. En ook gehandicapten mogen de berg niet meer op. De Nepalese regering wil zo de veiligheid in de bergsport vergroten. De hoogste berg ter wereld is beklommen door onder andere een blinde en een man met een geamputeerd been. Maar volgens Nepal gaat dat niet nog een keer gebeuren. De beklimming van de Mount Everest is geen grap, zegt de minister van Toerisme. De discussie over veiligheid kwam op gang door twee dodelijke lawines kort na elkaar. Dan nog het weer. Vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe, maar het blijft overwegend zonnig. De temperatuur loopt op naar 16 tot 18 graden. Morgen schijnt vooral in het zuiden de zon. De temperatuur blijft dan hetzelfde. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij Leidsendam.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 Want ik ben een kerst, engel een kerst. Engel van plastic en fosforescerende verf, ja een kerst. Engel een kerst, engel en niet onderhevig aan breuk of bederf. En overal staan zulke bomen te bonken op dit grondgebied. Het heerlijke avondje is gekomen, pardon, dat is een ander lied. Men kan weer achter alle deuren een folklorama show bespeuren. In velerlei frappante kleuren. Je weet gewoon niet wat je ziet. En ik ben een kerst. Engel, een kerst. Engel, de haren gegolfd en de armen gestrekt. Ja, een kerst. Stengel, een kerst, Stengel en maak vooral s'avonds een machtig effect. Nu zijn er wel die mij niet mogen, of onverschillig langs mij gaan. Met liefde en met mededogen zie ik die vuile schoften aan. Ik wil zo graag een keer naar buiten, om mijn gevoelens daar te uiten. Totdat miljoenen oren tuiten, maar naar zo'n kans kan ik wel fluiten. Want met die tralies voor de ruiten, kom ik hier in geen eeuw vandaan. Oh, ik ben een engel, een engel met draaibare vleugels en lichtgevend hoofd, ja een engel, al is er hier binnen geen mens die het gelooft.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 Kennen we ook in de uitvoering van Jerry Lee Lewis. En dit is Charles Aznavour. Er que c'est triste Venise, autant des amours mortes. Que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus. On cherche encore des mots, mais l'ennui les emporte. On voudrait bien pleurer, mais on ne le peut plus. lorsque les barcaroles ne viennent souligner que les silences creux et que le cœur se serre en voyant les gondoles abriter le bonheur des couples amoureux. Que ces triste Venise, autant les amours mortes c'est triste Venise quand on ne s'aime plus. Les musées, les églises ouvrent en vain leurs portes. Inutile beauté devant nos yeux déçus. et que l'on ironise devant le clair de lune pour tenter d'oublier ce qu'on ne se dit pas. Adieu tous les pigeons qui nous ont fait escorte. Adieu pour les soupirs, adieu rêve perdu. eigenlijk al eh, in de jaren 50 groot geworden door een verhouding met Edith Piaf. En eh, die ontdekte hem eigenlijk meer en meer en gaf hem ook eh, de nodige kansen natuurlijk en zo. En daar is hij eigenlijk ook wel groot mee geworden. En daarna is hij natuurlijk op eigen benen komen staan. En een van s werelds meest toonaangevende chansonniers geweest. Die de wereld ooit kent. Dik in de 90 en hij gaat nu nog een keer op tournee. En volgens denk dat dat zo'n afscheidstournee zou gaan worden. In ieder geval, eh, het is natuurlijk zeer de moeite waard als je dat nog eens een keer kunt aanschouwen. Charles voren. En het nummer heet... Triste Venise. Ja, zo heet dat. Ja, prachtig mooi. Ehm, wat zou ik doen? Oh ja, plaatje. Ja, tuurlijk, plaatje. Ja, Doten. Zo was het nummer van zijn album Seven Layers. Zijn denk ik allemaal, allemaal op snow. came in the spring. Let the river in. The final frost was laid again. We dried the roots, froze the shoots, killed the flowers, and stole the color from the summer. Oh, let the river in. Burst the dams and start again. Oh, let the river in. The will of man can hold it in. Oh, let the river as the blood beneath my skin that the river ripped. Nature plays, nature wins. You held on to my hands like a vice. You turned the screw, turned them white there's a point, there's a limit where we break. The current finds the quickest way. So let the river in, burst the dams and start again. Oh, let the river in. The will of man can hold it in. Oh, let the river in. As the blood beneath my skin, let the river in. Nature plays nature. Mystery Tour. En als u uh, toevallig de vrijdag niks te doen hebt... en u wil gewoon naar een van de aller, aller, allerbeste Beatle coverbands uh, in Nederland... dan moet u zich vervoegen, of moet u, moet niks natuurlijk... maar dan kunt u zich vervoegen, laat ik het zo zeggen... bij het Kermer Theater in Beverwijk. Dan geven The Analogs de analogen, die analogs, geven daar een eh, concert in het kader van hun Magical Mystery Tour. tour tournee. En het is een eh, geweldige band. Ik kan u dat aanbevelen. Eh, ik geloof dat ze met een uitgebreide bepakking komen. Dus eh, met z'n twaalf of zo. Met echte strijkers, echte blazers. En ze noemen zichzelf die analogs omdat ze, eh, alles wat ze doen, dat is op analoge instrumenten. Dus de oude, originele instrumenten zoals de Beatles die ook gebruikt hebben. Dus een eh, Rickenbacker gitaren en, en allerlei eh, ja, dingen. Geen, geen digitale synthesizers dus zoals dat tegenwoordig gebeurt. Maar allemaal nog echte oude analoge instrumenten. originele instrumenten zoals de Beatles die zelf in de tijd ook gebruikt hebben. Nou, eh, ik heb ze al een keer eerder gezien in het patronaat. En dat is werkelijk iets geweldigs. Dus als je iets, iets moois wil zien en je bent gek aan Beatle muziek. Dan moet je erheen. Dat is echt geloof. Aanstaande vrijdag dus, 2 oktober in het eh, Kennemer Theater Beverwijk. Begint om kwart over acht. Zijn nog kaarten, weet ik. Het is nog niet uitverkocht. Dus als je zin hebt, ga er gewoon heen. Want het is ontzettend <laughs> mooi. Goed, nou, dat even een stukje reclame voor, eh, voor, dat, eh, voor dat gebeuren. Dus. Verder natuurlijk het weekend zingen aan zee. Hè? Dat is ook interessant. Moet je ook bij zijn. Zaterdag. Oeh! Ik zelf ben er ook met mijn koor. S'avonds om kwart voor zeven. We gaan iets heel moois doen. Ja. Everybody seems to go out tonight. Tim Ackerman, Still Alive. Driven by this feeling, making memories for life. We're dancing to gangsters paradise. And Akkerman. En Still Alive.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 Ik wil jou. En dit is ook mooi hè. Aerosmith. Dream On. Prachtig. Ja, ja, ja, ja. Smith was dat. Dream On. Lekker hoor. Nog één plaatje en dan gaan we weer naar het regio nieuws van half twee. Ja voordat we naar het regioneels gaan. Ja, ja, nog één En dan ga ik Angela maar weer bellen. Joehoe! Aerosmith. En ik heb nog één lekker plaatje. En dan weet ik zeker dat Angela thuis gaat meezingen. Ja. Ja, weet ik zeker. Je gaat meezingen. Let maar op. Ja, dat hoort u niet, maar ik weet het zeker. Within Temptation. The whole world is watching. Yeah, Big Brother. You live your life, you go day by day like nothing can go wrong. The scars are made, they're changing the game. You learn to play it hard. And I Generation. Nou, het blijft toch een geweldige band. En dit we dat heette The Whole World Is Watching Big Brother. Joehoe, Big Brother. Ja, oké. Eh. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Jansen. Ben je er? Ja hoor. Oké. Nou, het is even door de zure appel heen bijten voor de Haarlemmers de komende weken. Van verschillende wegen in de stad wordt het asfalt vervangen en worden wegmarkeringen aangepast. Het onderhoud aan het asfalt is op maandag 28 september begonnen en loopt door tot en met 16 oktober. Een deel van de betreffende wegen is, is of wordt afgezet. Moet u in Haarlem zijn, check dan van tevoren de website van de gemeente Haarlem... Eh, welke wegen er zijn afgezet. Zo komt u niet voor verrassingen te staan. Als een kaartenhuis blijkt, lijkt het bestuurlijk apparaat van de gemeente Bloemendaal in elkaar te zakken. Na het vroegtijdig vertrek van waarnemend burgemeester Aaltje Evans afgelopen vrijdag trok D66 afgelopen zondag de stekker uit de coalitie met GroenLinks en VVD. De coalitie in Bloemendaal gaat dus nu verder zonder D66. Toch hoopte loco-burgemeester Heijink van de VVD dat er op korte termijn weer een voltallig bestuur is aangesteld. Men dient als gemeentebestuur haar verantwoordelijkheid te nemen, aldus Heijink. De politie zoekt getuigen van een mishandeling die afgelopen vrijdag plaatsvond bij de bushalte aan de Prinsessenweg in Zandvoort. Een 46-jarige Zandvoorter werd hiervoor aangehouden. De mishandeling vond plaats rond kwart voor zes. Het slachtoffer is een 44-jarige man uit Gouda. Bij de bushalte stonden ook andere passagiers op de bus te wachten. En zij kunnen getuigen geweest zijn van deze mishandeling.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 De oost- tot noordoostenwind is vrij krachtig en de temperatuur stijgt naar waarde omstreeks 17 graden. Vanavond en komende nacht is het vrij helder en bij een doorstaande oostenwind daalt de temperatuur naar 8 graden. Morgen is het ook prachtig weer met volop zon. Het blijft droog en bij een matige, aan zee soms vrij krachtige oost- tot noordoostenwind stijgt de temperatuur wederom naar een graad of 17. Dat was het voor vandaag. Dat was het when you're lost out of trust Eh, van Velsen met Phoenix. En dit is Tower of Power. En die vragen zich af, wat is hip? Maar ik niet. We zitten bij zoiets. Ze hebben nog zo'n gigantisch nummer, hè? Soul with a capital S. Eh, dit vind ik ook te gek, hoor. Wat is hip? Ook wel een hele oude band, hè? Tower of Power. Gewoon zeker in de jaren 70 actief. In het of van Chicago, Blood, Sweat Tears, Tower of Power, noem het Wat een plaat. Ja, en dan dit er nog even achteraan. Hè? Anouk. Met Dominique. Oh, past wel achter elkaar vind ik. Wat is hip en Anouk? Nou, ze is hip. Je staat in de douche en je aardig weer gepoetst? ik <laughs> Maar blijf wel een te gek nummer hoor. Anouk in het Nederlands. Dominique en de nieuwe vrijer. Ja, gek als ik je met die andere wijven zie. dat zou ik ook worden. <laughs> nee hoor, ben je gek. Eh nou, Anouk dus. Eh, eens even kijken, even naar de klok kijken. Nou, we hebben nog 11 minuutjes te gaan. En ik heb nog een paar leuke, mooie platen voor u klaarstaan. Hé. Hey. Dit zou best eens Queen kunnen zijn. Dan zit ik hier toch al drie jaar, bijna drie jaar dit programma toen nog nooit gedaan. We will rock you! You big disgrace, kicking your can all over the singing, We will, we will rock you. We will, we will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street. You're gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. We Somebody better put your bag Thank You. <clears throat> en dit is de Buffalo Springfield met Stephen Stills en Neil Young. For what it's worth.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 There's battle lines being drawn, and nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. Time we stopped. Hey, what's that sound? Everybody, look what's going down. What a field day for the heat. A thousand people in the street singing songs and a carrying signs mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Paranoia strikes deep into your life, it will creep you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going. We better stop. Uitvinders van de Paling Sound, zullen Piet Veerman, Kees Veerman, Arnold Muren, Jaap Schilder, Theo, Klauw, Theo Klauwer. Ja, dat waren ze. En later heeft er ook nog een Jan Keizer ingezeten, geloof ik, als ik het goed heb. Een aantal mensen zijn er helaas al niet meer. Kees Veerman is er niet meer. Eh, Theo Klauwer is er ook niet meer. Eh, jammer eigenlijk allemaal. Maar Piet Veerman is er nog wel. En is hersteld van een eh, behoorlijke operatie. En eh, gaat ook weer zingen. En dat is op zich wel een mooi bericht natuurlijk. En dan nog een, een leuk nieuwtje misschien voor alle fans van Willy Alberti. Als je, als je nou toevallig fan bent hè, van die man. En je wil alles wat die man nou ooit in zijn leven gedaan heeft op muziekgebied eens een keer in huis halen. Nou, dan moet je nog even wachten. 16 oktober komen er 24 cd's uit. Met het complete oeuvre van Willy Alberti erop. Alles. Ja, dat is ook leuk. En eh, nog een mooie release voor de fans van McCartney. Want eh, dat is ook wel leuk. Dat is 2 oktober, dat is vrijdag. Er zijn er twee belangrijke LP's uit het McCartney-oeuvre... die opnieuw worden uitgebracht op vinyl. Ja, uh, geremasterd en op 180 gram vinyl natuurlijk. Moet fantastisch zijn. Het gaat dan om de album Stuck of War en Pipes of Peace. Vandaar ook dat die morgen in de vinyljaren zitten. Ja, het kan bijna niet anders natuurlijk met mij als presentator. dus <laughs> morgen in de vinyljaren Stuck of War en Pipes of Peace. Allebei. Ook dat nog. je eh, geen McCartney-fan zijn, nou heb je pech morgen. Is Tussen 2 en 4. Ik ga afscheid van u nemen, dames en heren. Dit was CFM Lunch, Zandvoort Lunch op deze dinsdag de 29e. Morgen ben ik er weer, samen met Angela. En eh, donderdag ben ik er ook samen met uh, Dolly.